1 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. 30 miljoen euro smartengeld betaald. Dat meldt de Limburger. Een klachtencommissie die onderzoek deed naar misbruik... kreeg bijna 3700 meldingen. Een derde werd gegrond verklaard. Volgens de commissie hebben zeker 300 mensen te maken gehad... met uitzonderlijk ernstig misbruik door de katholieke kerk. En zij kregen bedragen uitgekeerd die opliepen tot een ton. De Consumentenbond wil dat er een verbod komt op proefpakketten die automatisch tot een abonnement leiden. De bond krijgt veel klachten van mensen die bijvoorbeeld afslankpillen, scheermesjes of condooms bestellen en daarna ineens aan een abonnement vastzitten. Klanten zijn niet verplicht om te betalen, maar doen dat vaak toch onder druk van intimiderende aanmaningen. De Consumentenbond wil dat daar nu een verbod op komt, zoals eerder al gebeurde bij proefabonnementen op kranten en tijdschriften. Oud-CDA-kamerlid Frans Joze van der Heijden is overleden. Hij heeft samen met zijn vrouw een eind aan zijn leven gemaakt, blijkt uit een overlijdensadvertentie. Ze verwijzen daarin naar de discussie over euthanasie bij een voltooid leven, iets waar het CDA zich tegenkeert. Van der Heijden was van 1982 tot 1998 Kamerlid voor het CDA. Hij is 78 jaar geworden. En in Pakistan hebben onbekenden een politiekazerne aangevallen. Zeker vijf aanvallen zouden schietend het gebouw in de stad Quetta zijn binnengedrongen. Er zouden meerdere doden en tientallen gewonden zijn. Er zijn ook politieagenten in opleiding gegijzeld. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld. Quetta ligt in een gebied waar verschillende strijdgroepen actief zijn, waaronder de Taliban. Het weer minima tussen 2 en 7 graden en er is kans op mist. De dag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt vooral in het noorden steeds vaker de zon door.